Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Twee jaar nadat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan... wachten nog altijd veel mensen op evacuatie naar Nederland. Het kabinet zou te strenge eisen hebben bij hun evacuatieverzoeken. Het gaat om onder meer tolken en bewakers die samenwerkten met Nederland. De Taliban ziet hen daarom als verraders. Volgens advocaten lopen ze groot gevaar. Tien partijen hebben nu de regering gevraagd om duidelijkheid te geven... waarom ze deze mensen niet helpen. Op een bouwterrein in Vlissingen in Zeeland zijn twee ondergrondse bunkers ontdekt. Ze zijn waarschijnlijk gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. Begin volgende maand worden de bunkers uitgegraven voor onderzoek. Er wordt dan ook gekeken of er op het terrein andere spullen uit de oorlog liggen. In Rosmalen in Brabant is een man met zijn auto in een Chinees restaurant ingereden. Op dat moment zaten er zo'n 40 mensen te eten. Een hele schok zou je denken, maar deze klant was niet echt onder de indruk. Op een gegeven moment zagen we hier... Eh, in de hoofdingang zagen we eh, een auto eh, binnen staan die overal erheen was gegaan. Geschrokken? Nee, nee, nee, niet echt geschrokken. Eh, ja, even, hè, je weet even niet wat er gebeurt. Volgens andere gasten van het restaurant wist de man van 88 zelf uit de auto te klimmen. Hij zou hebben gezegd geen parkeerplek te kunnen vinden... en toen per ongeluk het gas en de rem te hebben verwisseld. Hij maakt het wel weer goed. En de nieuwe Netflix-film Maestro, die eind dit jaar op de streamingsdienst verschijnt, ligt nu al onder vuur. Acteur Bradley Cooper speelt daarin de Joods-Amerikaanse componist en dirigent Leonard Bernstein. En in de trailer is te zien dat hij een nepneus draagt, wat wordt gezien als een antisemitisch stereotype. It's two, darling. Two. It's two. Like us, a pair. Two little ducks in a pond. Op social media zijn veel mensen kritisch op de nepneus. De familie van de overleden componist heeft erop gereageerd. En zij zeggen dat ze het goed vinden dat er make-up wordt gebruikt... om de acteur op hun vader te laten lijken. Het weer, wat wolken vannacht. In het oosten kans op een bui. Morgen eerst zonnig. Ook weer in het oosten kans op wat regen. Daar een graad of 20. In het zuiden wel 25 graden.